Volgens CNN zullen Zelensky en president Biden elkaar ontmoeten in het Witte Huis. Nieuwsite Punchbowl meldt dat hij ook een gezamenlijke zitting van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zal bijwonen. Het zou de eerste keer zijn dat Zelensky Oekraïne verlaat sinds het begin van de oorlog in februari. Een Duits vrachtschip is gisteravond tegen een brug gevaren op het Prinses Margrietkanaal... bij de grens tussen Friesland en Groningen. De brug is zwaar beschadigd en is voorlopig niet te gebruiken. Behalve de brug heeft ook de stuurhut van het binnenvaartschip flinke schade... Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk had de mist er iets mee te maken. Bij een schietincident in een huis in de Limburgse plaats Brunsum... is iemand om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Wat er precies in het huis is gebeurd, weet de politie nog niet. Het schietincident in Brunsum was gisteravond rond kwart over tien. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. Zo'n 4 tot 5 miljoen Argentijnen waren bij de huldiging van het nationale voetbalelftal in de hoofdstad Buenos Aires na de WK-winst van zondag. Dat leidde tot chaotische taferelen. Mensen vielen uit verkeerslichten en lantaarnpalen waar ze in waren geklommen. En de spelers werden rondgereden in een open bus. Sommige fans probeerden vanaf een viaduct in die bus te springen. Door de enorme mensenmassa werd de busrit voortijdig beëindigd... en werden de spelers per helikopter verder gebracht. Zeker 18 mensen raakten gewond. Het weer. Vannacht is het grotendeels droog en de temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Komende dag is het wisselvallig met eerst wat ruimte voor de zon en later regen. Het wordt een graad of 9.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 It's good to be here. What a way to end the year. It's okay. It's okay. It's alright. is like a melody I always wanna play. All my sorrows are out of sight. As long as I got you to keep me warm at night. Caress me sweetly, don't let it fade away. I need to shimmy and shake with you in Monterey. Cause it's okay. Alright. Gonna raise the glass again, we're celebrating tonight escape, a harder way. It's good to be back out here in Monterey. che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrendere. Luister naar de zon. se há é momento per te jullie allemaal fijne dagen en een volgende.